Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt geld uit om te zorgen dat mensen zich wat beter voelen. Door corona hebben veel mensen het lastig, zegt premier Rutte. Bijvoorbeeld jongeren. Alle dingen die voor jonge mensen belangrijk zijn, die kunnen op dit moment niet. School, universiteit, het sportveld, eh, bioscopen, eh, uitgaan, cafés, eh, ook dicht. Met andere woorden, eh, het is zwaar en het gaat je dus allemaal niet in de koude kleren zitten. Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor initiatieven die eenzaamheid tegengaan... of ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan leven. Is niet alleen bedoeld voor jongeren, ook voor andere groepen die het lastig hebben door corona. Inmiddels weten eindexamenleerlingen ook waar ze aan toe zijn. Lekte er gisteren al een beetje uit. De centrale eindexamens gaan dit jaar door, maar leerlingen mogen één onvoldoende meer hebben dan normaal... als het maar niet voor Nederlands, Engels of wiskunde is. Urenlang werd er volop geschaatst op de Hofvijver bij het Binnenhof in Den Haag. Maar het ijs is aan de randen van de vijver nu gesmolten. Schaatsers kunnen niet meer zelf ervan afkomen en sommigen zakten er doorheen. Mensen worden liggend op een ladder van het eiland in het midden van de vijver gehaald door de hulpdiensten. Op andere plekken moet het ijs juist kapot. Daar zet Rijkswaterstaat ijsbreekmachines in om de vaarwegen begaanbaar te houden. Zegt deze ijsbestrijder die aan het werk is in de buurt van Amsterdam. Het is het veiligstellen van de, van de dijken en de waterkering en al dat soort zaken die bij het water komen kijken. En de schepen van, veilig van A naar B begeleiden. Er zijn vandaag bijna 4400 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is flink meer dan het gemiddelde van afgelopen week. In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu ruim 1900 mensen, van wie ruim een kwart op de IC. Het weer nog. Het gaat streng vriezen vannacht. Tussen de min 7 en min 15 wordt het. Morgen is het zonnig en rond het vriespunt. En vanaf zondag begint het te dooien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan een paar files die enkele minuten vertraging veroorzaken... en een hele lange file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. De weg is namelijk helemaal dicht tussen de aansluiting met de A9 en omval. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat ook file op de A9 van Amstelveen naar Den Helder... tussen Akersloot en Heilo. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En ook 10 minuten vertraging op de N247 van Amsterdam naar Horen... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 to see the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Seen her been two weeks from shore, and down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman comes to bring my sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. even more Someday the woman and One day when the time is done, we'll even more had hit the water, the whale sail came up and caught.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 Vier mannen zijn veroordeeld voor een groepsverkrachting in Rotterdam bijna vijf jaar geleden. Het slachtoffer was toen 14 jaar. Ze deed pas later aangifte. Toen bleek dat beelden van het misbruik op sociale media stonden. De politie, Koninklijke Marechaussee en de brandweer hebben schaatsers van de Hofvijver in Den Haag afgeholpen. Het ijs werd smiddags slechter, vooral aan de randen. Daardoor kwamen schaatsers niet zelf van het ijs. Het weer flink wat zon en het noorden wat sneeuwt Het is tussen de 0 en min 3 graden. Vanavond en vannacht gaat het 7 tot 15 graden vriezen.